Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij vijf aanslagen wijken in Kirkuk als de hoofdstad Bagdad werden getroffen door autobommen. De zwaarste aanslagen waren aan het begin van de avond in Bagdad. In de Sjiitische wijk Sadr City gingen kort na elkaar twee autobommen af. Zeer waarschijnlijk zitten militante Soenieten achter de aanslagen. Die voeren regelmatig aanvallen uit op Sjiiten en Koerden in Irak. Presentatrice Diewertje Blok is in de aanloop naar het nieuwe seizoen van het Sinterklaasjournaal bedreigd. Blok ontving een dreigbrief. Ze heeft aangifte gedaan. Dat zei ze in De Wereld draait Door. Vandaag was de laatste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Daarin werd een zwarte Sint geïntroduceerd. In eerdere afleveringen waren al witte pieten te zien. Dit jaar werd met extra spanning uitgekeken naar het Sinterklaasjournaal... vanwege de discussie over de huidskleur van Zwarte Piet. Het kabinet moet gaan meedenken met andere landen over maatregelen om belastingparadijzen tegen te gaan. Dat staat in een motie van de SP die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Duitsland, Frankrijk en Italië pleiten voor een Europese wet waarmee belastingontwijking door internationale bedrijven wordt aangepakt. Het kabinet liet gisteren al weten onder voorwaarden bereid te zijn daaraan mee te werken. In Nieuwstad in Limburg is een noodverordening ingesteld. Aanleiding is de vrijlating van de leider van de Limburgse afdeling van motorclub Bandidos, Harry Ramakers. In de straat waar Ramakers woont is voorlopig cameratoezicht en patrouilleert de politie. Ramakers zal tien maanden vast voor drugs en wapenbezit. In maart werden er twee aanslagen gepleegd op de woning van de clubleider. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat de raammakers was overgestapt van motorclub No Surrender naar rivaal Bandidos. Het weer vanavond en vannacht vriest het licht, het blijft droog. Morgen opnieuw een grijze dag. In de ochtend is het droog, smiddags neemt in het westen de kans op lichte regen toe. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden.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 Ik hoop dat u allemaal meeluistert en eh, als u verzoekjes heeft, gewoon via Facebook eventjes reageren. Dan komt het helemaal goed. Moeten wel mooie ballads zijn, rustige nummers. Eh, anders passen ze niet in het programma. Dus geen keiharde disco of hè, dat, dat, dat past er niet zo bij. Ik ga verder met een hele mooie van Dan Seals. Dan Seals maakte ooit deel uit van het duo Seals and Craft... En ze hadden hits als eh, Jessica en nog veel meer andere mooie nummers. Maar dit is dus Dan Seals solo met Everything That Glitters. It Is Not Cold. Saw your picture on a poster in a cafe out in Phoenix. Guess you're still the sweetheart of the rodeo. As for me and little Casey, we still make the circuit in a one horse trailer and a mobile home. And she still asks about you all the time. And I guess we never even cross your mind. But oh, sometimes I think about you and the way you used to ride out in your rhinestones and your sequins with the sunlight for me, I've come to know everything that glitters is not gold. Well, old Red, he's getting older, and last Saturday he stumbled, but you know I just can't bear. And she started asking questions. And there's certain things a man just doesn't know. Her birthday came and you never even called. I guess we never crossed your mind. I think about you and the way you used to ride out in your rhinestones and your sequins with the sunlight on your hair. And oh, the crowd will always love you. But as for me, I've come to know everything that glitters is not gold. someday I'm sure you're gonna know the cost. Cause for everything you win, there's something lost. But oh, sometimes I think about you and the way you used to ride out in your rhinestones and your sequins with the sunlight on your hair. And oh, the crowd will always love you. But as for me, I've come to know everything that glitters is not gold. Ooh, everything that glitters is not gold. Ja, alles wat er blinkt is geen goud. We kennen natuurlijk in Nederland ook dat mooie spreekwoord. En zo heeft u eh, kunnen genieten van Dan Seals. Beetje het country sfeertje eigenlijk, hè? Seals and Croft, dat was het duo voorheen. En eh, nu solo Dan Seals. Hij heeft hele mooie nummers. Ik zal misschien in het tweede uur ook nog iets laten horen van hem. Dit zijn de Hollies. En dat is een van mijn favoriete liedjes. Het gaat over de 4th of July. Asbury Park, Sandy. this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. Sandy, the aurora is rising behind. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops find and busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through. You ought to quit this scene too. favoriete liedjes van de Hollies was dat eh, Sandy. Prachtig. We gaan genieten van eh, een Beatletje. Eh, we hebben de afgelopen week heel wat te horen gehad in de media. Als het gaat om de milieudiscussie. Nou, dat ondersteun ik van harte met een nummer van de White Album van de Beatles. Mother Nature's Son. I'm sitting singing songs for everyone. Country Boy. Maar dan toch eh, deel mogen uitmaken van de natuur. En zelfs een zoon van de natuur, Mother Nature's Son, Paul McCartney... met zijn eh, prachtige stemgeluid van het witte album van de Beatles. En als je nou eh, je liefje is wil verwennen met een complimentje... dan zeg je gewoon zelf, je naam is mooi.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 Ik wil zonder jou niet verder. I don't want to go on without you. Prachtige vertolking van de heren Surges. We keer even terug naar de jaren 60. Op de 4e december alweer, ja, ja. Volgende week kan ik, eh, kan ik alweer aan kerstmuziek beginnen, ja. Kan ik vandaag ook doen hoor, maar wordt Sinterklaas boos. Don't want to go on without you. It's so bad. Die komen ook zomaar langs tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort. Want daar luistert u naar en ik hoop dat u tot 12 uur luisteraars op deze zender blijft afgestemd. Eh, zij het met de computer, want dat kan ook. ZFM, tussenliggend streepje, live met een victor.nl. Dan komt u eh, vanzelf op de goede plek terecht. Dan kunt u ook eh, via de webcam kunt u mij zien schuiven in de studio, zou ik maar zeggen. En ik zit natuurlijk achter de schuiven. En die meeuwen, ja, die eh, cirkelen hier constant eh, ja, om de studio heen eigenlijk. Af en toe heb ik wel eens eh, de neiging... Ik zeg af en toe hoor, want dat is niet constant.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 Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Oh. tragisch is dat eh, John Denver ook nog eh, door een vliegtuigongeval om het leven is gekomen met zo'n klein vliegtuigje. Ik dacht een Cessna of zoiets. Is hij eh, ja, in een nationale vlucht, zoals dat heet, in, in Amerika... binnen de grenzen van een paar staten, is hij ja, neergestort en verongelukt. Een zanger met een enorme warme stem... die natuurlijk zich voornamelijk bezighield met het country repertoire. Maar we hebben eventjes kunnen genieten van zijn Leaving on a Jet Plane... John Denver. Ik neem u even mee, luisteraars, naar Kronenburg Park, als u het goed vindt. En daar ontmoet u Frank Boeien. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park De The Green Green Grass of Home, komt er straks ook nog langs. Maar dat is maar in de tweede uur pas. En die raakt dan voor mijn eh, vriendinnetje Yvonne rond de klok van half twaalf. Dit zijn de mannen van 10cc, I'm not in love. a silly thing. CC, I'm Not In Love. Het is een vrij onbekende zanger. We kennen hem uit de musicalwereld. Eh, en dan heb ik het over Jasper Taconis. U zult zeggen, ja, wie is nou een hemelsmaan?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 We gaan eh, genieten van Enya. If I Could Be Where You Are. Als ik zou kunnen zijn waar jij bent. this darkness of my dreaming, the light. En ja was dat. Muziek maakt mijn dag. Ik weet niet eh, hoe dat bij u ligt, luisteraars. Maar voor mij is dat het geval. Zonder muziek is het eh, alleen maar somber. Music makes my day. We luisteren naar Marvin Welsh en Fair. En dat zijn gewoon eh, de Shadows eigenlijk. Ja, de begeleidingsgroep van niemand minder dan Cliff Richard. Je kunt ook heel mooi zien hoor. Luister maar. van Herman van Veen. Die kan er niet goed tegen zijn vriend houdt. Natuurlijk wordt al omgestreden en zwijgt voor velen de muziek, de tederheid is overleden en de illusies zijn doodziek. Natuurlijk laat zich alles kopen voor wie er maar het meeste biedt. En worden bloemen stuk gelopen, maar een vriend zien huis niet. Natuurlijk hebben wij verloren en wacht de dood ons aan het eind. Met onze schouders ver naar voren staan wij nog amper overeind. Natuurlijk zijn we bedrogen en liggen vogels in het reet die voor het laatst hebben gevlogen. Maar een vriend zien huilen kan ik niet. Worden er steden stuk gesmeten door kinderen van vijftig jaar. Dan wordt het leed weer gauw vergeten. Voor nieuw verdriet of nieuw gevaar. En die stations vol met verdwaalden. Al te ver heen voor elk verdriet. Geen enkel enkele waarheid die het haalde. Maar een vriend zien huilen kan ik niet. Natuurlijk spiegelt zijn in tegen, Geen moed genoeg om Jood te zijn. Niet elegant alleen maar valse schijn. In eigen kilheid zo gevangen dat men voor liefde zich verschuilt. Zo aan het eind van elk verlangen, maar dan een vriend te zien die huilt. tussen app en vloed. Dit is CMM het luisteraars. We moeten er even uit voor het nieuws. Wat zo dadelijk om 11 uur voorbij komt. Maar ik blijf nog een vol uur bij u. blijf luisteren, want er komt nog eh, mooie muziek voorbij. Straks gaan we beginnen met een mooie van Westlife.